Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Ook van de rampplek van vlucht MH17. Ze zijn vlak na de crash gemaakt. Een Australische nieuwsorganisatie heeft de beelden naar buiten gebracht. Er zijn pro-Russische rebellen te zien die tussen de wrakstukken lopen. Ze praten zowel Oekraïens als Russisch en doorzoeken de bagage. De rebellen lijken verbaasd dat er een passagierstoestel is neergehaald. De beelden zijn volgens Newscore Australia gemaakt door de rebellen zelf. Het oorspronkelijke filmpje duurt 17 minuten en zou uit Donetsk zijn gesmokkeld. Door wie en wanneer is onduidelijk. Vandaag is het precies een jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. Het de pensioenfondsen nog niet om uit het dal te klimmen. Het afgelopen kwartaal is het vermogen van veel fondsen verdampt door onrust op de financiële markten. Voor de financiële positie van de pensioenfondsen heeft dat nog geen grote gevolgen. De marktrente voor leningen blijft langzaam stijgen, waardoor de fondsen minder geld in kas hoeven hebben voor toekomstige pensioenuitkeringen. En ook is de actuele dekkingsgraad, die weergeeft hoe gezond een pensioenfonds is, bij de meeste fondsen flink gestegen. Of het de komende maanden beter gaat met de pensioenfondsen hangt onder meer af van het verloop van de Griekse schuldencrisis. Voor vakantiegangers naar Zuid-Europa wordt het dit weekend druk en warm, zegt de ANWB. Het is overal druk op de weg en bovendien worden onder meer in Zuidoost-Frankrijk, Oostenrijk en Noord-Italië temperaturen rond 38 graden verwacht. In Zuid-Duitsland is het wegdek hier en daar beschadigd door de hitte en geldt een eh, maximumsnelheid van 80 kilometer. De ANWB adviseert vakantiegangers in de auto om onderweg extra pauzes in te lassen en genoeg eten en drinken mee te nemen, omdat de reis langer kan duren dan verwacht.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 It goes. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you, go. gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told. success. Uh, we're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep, can't breathe. Uh, everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.